niet wakker. Ik wankel door het huis als een stakker. Maar ondanks alles haal ik mijn doel op het gevoel. Ja, ik ben een gebruiker. Het pure spul dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud in. principe niet storen. Maar als de koffie koffievrouw het wil, ligt alles stil. En de langzaam dicht en vervetten. En al relaxend gaan we kapot aan ons genot. Maar